4 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. In Tunesië is de verkiezingsoverwinning opgeëist door de gematigd islamistische Ennada-partij. Het voorlopige uitslagen zou blijken dat de partij minstens 30 van de stem heeft gehaald en daarmee de grootste is geworden. Partijfunctionarissen hebben al gezegd dat ze een coalitieregering willen vormen met seculiere partijen. Het waren zondag de eerste verkiezingen sinds de val van president Ben Ali. Die gold als fel onderdrukker van het islamisme. Tunesië stemde voor een constitutionele raad die onder meer een nieuwe grondwet moet opstellen. Volgens internationale waarnemers zijn de verkiezingen vrij en eerlijk verlopen. Amnesty International beschuldigt Syrische ziekenhuizen ervan dat ze patiënten slecht behandelen en soms zelfs martelen. Het gaat om ziekenhuizen in het hele land die door de staat bestuurd worden. Amnesty baseert zich op verslagen van ooggetuigen. Volgens de mensenrechtenorganisatie worden patiënten aangevallen door het personeel... en personeel dat wel probeert te helpen zou worden gearresteerd. Amnesty zegt dat er gewonden zijn die daarom afzien van een behandeling. Syrische ziekenhuizen ontvangen de laatste maanden veel mensen die gewond zijn geraakt bij demonstraties tegen president Assad. Volgens de VN zijn bij de betogingen zeker 3000 mensen om het leven gekomen. Hackers hebben ingebroken in computers van Japanse parlementariërs. Dat melden Japanse media. De hackers zouden een maand lang e-mails van de politici hebben kunnen lezen. De aanvallers waren naar verluid op zoek naar informatie over het buitenlandbeleid en het defensiebeleid van Japan. Wie de hack heeft uitgevoerd is niet duidelijk, al wordt gemeld dat de gehackte computers contact zouden hebben gehad met computers in China. Gisteren meldden Japanse media ook al een aanval op computers van een Japans defensiebedrijf. Er zou informatie zijn gestolen over gevechtsvliegtuigen en helikopters. Het weer vanuit het zuidwesten bewolking, minima tussen 4 en 10 graden. Komende dag zwaar bewolkt en vanuit het zuidwesten regen die over het hele land trekt. Het wordt 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op één Met Ed anker. Ja, goedenacht dames en heren. Eh, fijn dat u nog steeds luistert eh, naar de nacht op één En het is 4 uur geweest. Dus het wordt tijd voor een officiële goedemorgen. Ik heb al een paar keer te horen gekregen. Ik heb ook al een goede middernacht gehad. Dat was tegen drieën. Ik vind goede eh, goedemorgen om vier uur wel gepast. Wij gaan in de nacht op één. Anders weet het programma nog wel gaan we nog verder met de draaien van mooie muziek. Eh, even heerlijk om eh, na te denken over datgene waar we allemaal over hebben gesproken net. En eh, ik kreeg net in de laatste minuut van het vorige uur Gerard nog even aan de telefoon. Gerard belt wel regelmatig. Gerard verplaatst zich met een huifkar en een paard. En hij is kunstenaar en nou, hij vertelt ons regelmatig even waar hij is... en wat hij allemaal zo meemaakt onderweg. En is ook nooit te beroerd om ons wat duurzame tips te geven voor een rustiger leven. En ehm, ik kreeg er dus net ook weer even eentje mee. Hij zei, Ed, de mens is gemaakt om te wandelen. Niet om hard te rijden en zeker niet met een slok op. De mens is gemaakt om te wandelen. En dat vond ik ook wel een mooie, een mooie uitsmijter. Alleen, eh, ja, we waren door de tijd heen, dus ik eh, geef hem maar even door namens Gerard. Nou, pijnt u daar nog eens even lekker over na in het volgende uur... wanneer wij wat muziek draaien om eh, langs rond bij in slaap te vallen. En voor diegenen die alweer heel erg vroeg aan het werk moeten om bij wakker te worden. En wij beginnen met de prachtige Bob Marley en the Wailers, Could You Be Loved. Thank you. you go. was eh, Make Me Smile van Steve Harley en Cockney, of Cocky Rebel. En um, het is eh, een, een, plaat die ontzaggelijk veel gecoverd is. Zo'n 120 keer zelfs. Eh, volgens Harley was de punkversie die de Wedding Present maakte... de enige die echt anders is van dit nummer. En nou ja, het was lekker om weer eens even te horen uit 1975. Daarvoor draaiden wij Am I Forgiven van Rumor uit 2011. En wij gaan verder met... Oh, mooi jongens. Kim Carnes, Betty Davis Eyes. A Betty Davis eyes, and she you. she you. Off your feet with she throws you. She's ferocious, and she knows just. niet op kus je wangen voor ik het licht in. Voor ik het licht in, kus ik je wangen. Je lieve ogen met verlangen. Kus ik je handen en weer je wangen. Jij kiest de stoel uit als ik niet oplet. Ik maak de bank leeg, jij kiest de stoel uit. Als ik niet oplet, schenk ik de thee in. Levensgevaarlijk, schenk ik de thee in. Oeh, lief, ik draag je wel naar huis. Ik neem je mee, ik breng je thuis. Lief, ik draag je wel naar huis. De hele draag je wel naar huis. Ik neem je mee, ik breng je thuis. Lief, ik draag je wel naar huis. De hele weg. Kus je lippen, zoek muziek uit. Ik zet muziek op. me weer naar huis, neem me mee, breng me thuis. Lief, draag me weer naar huis. De hele weg. Nieuwe plaat van uh, Ricky Cole. Ik draag je wel naar huis. Het is de Radio 1 Week CD. Zangeres Ricky Cole is op haar album Wind om het huis te horen... met zelfgeschreven nummers in het Nederlands, zoals wij horen. Bij haar schrijfproces kreeg ze hulp van onder andere Maarten van Roosendaal, Waterplandijt en Roel Spanjers. En zij schreef ook voor onder meer Chago. Dat is een naam die heb ik te weinig gehoord de laatste tijd. Die waren een jaar of tien geleden maakte die toch wel ontzettend leuke muziek. En ze hebben ook nog eens een album gemaakt. Nou, misschien in de nacht op één ooit eens meer van Chago. En eh, zij schreef ook voor Normaal. Cole is op dit moment op tournee met een muziekprogramma getiteld Rain, Steam and Speed. Dat is dan weer in het Engels. Maar ik gok dat de liedjes die ze zingt dan toch wel weer Nederland zijn. Wij gaan eh, verder naar een andere mooie plaat. En dat is, eh, dat is een klassieker. En ik heb daar ook een de nachtgedachte bij. Ehm, eh, dat zijn de eerste regels van het lied. Hoeveel wegen moet een man lopen voordat je hem een man noemt? Ja, en hoeveel zeeën moet een witte duif bezeilen voordat ze slaapt in het zand? Het antwoord, mijn vriend, waait in de wind. Het antwoord waait in de wind. Ja, u raadt het al. Wij gaan luisteren naar Bob Dylan met Blowing in the Wind. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannon balls fly? Therefore, they forever band. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the answer is blowing in the wind. gewoon Tim Knol met deze. Hij heeft eh, vorige week aangegeven dat hij even stopt met muziek maken. Ja, dat is toch wat. 22-jarige zanger gaat zich richten op onder meer fotografie. Dat hebben we net wel eens van hem gezien, dat hij mooie foto's kan maken. Maar eerst komt er ook nog wel een clubtour en ook nog een theatertour. En ik heb begrepen dat hij ook nog wel wat in het buitenland gaat doen. Dus nou, met een beetje geluk ehm, eh, stopt hij er niet helemaal mee. En eh, vindt hij toch ook weer inspiratie voor misschien weer eens een mooi album. En daarvoor draaiden wij van de Police... Ja, een titel die kan je eigenlijk alleen maar uitspreken als je hem zingt, maar ik doe toch. Die, doe, doe, die, da, da, da. Ja, nou, ehm, maar dat was in ieder geval, als je het hoort, dan weet je precies waar het over gaat. Wij gaan verder met, eh, ah, jongens, Split Ends, Message to My Girl. Dat was Sixpence Non-Rich met Kiss Me uit 1999 alweer. En daarvoor draaiden we Alan Clark met eh, Diane Birch... en dit plaat heette Too Soon To End. En wij gaan verder luisteren naar de Staple Singers met Respect Yourself. the sun rises, so do I. When the moon is glowing, so am I. When the stars glitter, so do my eyes. was Nima met Into the Dawn. En, ehm, we gaan nu verder luisteren naar Josh Garrels met For You. En eh, daarna komt het journaal aan het einde van dit uur. En dan gaan wij lekker verder luisteren met muziek na het journaal van 5 uur. I, got so much down to you But you can't and hell can't separate.